een Klomp met het NOS-journaal. De rechtszaak over het opnieuw vastzetten van Volkert van der Graaf is voorlopig uitgesteld. De moordenaar van Pim Fortuyn was niet aanwezig in de rechtszaal. Volgens een advocaat is hij gestrand in het treinverkeer... dat ontregeld is door de stroomstoring in Amsterdam. Het OM wil van der Graaf weer terug in de cel... omdat hij zich niet zou houden aan de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling. Hij werkt volgens het OM niet mee aan gesprekken met de reclassering. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft vanochtend drie kwartier helemaal zonder stroom gezeten. Tijdens de grote stroomstoring ging er iets mis bij het overschakelen naar het noodaggregaat. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De stroomonderbreking leidde niet tot levensbedreigende situaties. Er lag niemand op de intensive care. Het is nog steeds niet duidelijk waardoor de grote stroomstoring in Amsterdam is veroorzaakt. Volgens netbeheerder Tennet kan het nog wel even duren voordat er uitsluitsel is. Oekraïne heeft Rusland aangeklaagd bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. Het land zegt dat de Russen met hun steun aan separatisten verantwoordelijk zijn voor het geweld in Oost-Oekraïne, waaronder de neergeschoten vlucht MH17. Ook beschuldigt Oekraïne Rusland van het illegaal bezetten van het schiereiland de Krim. Het duurt vermoedelijk maanden voordat er mensen worden gehoord in deze zaak. Bovendien erkent Rusland het internationaal gerechtshof niet. Dus waarschijnlijk zal het land een eventuele veroordeling naast zich neerleggen. Een voormalige kinderarts van het Radboud UMC in Nijmegen mag nooit meer kinderen behandelen, omdat hij is betrapt op het bezit van kinderporno. Dat heeft de tuchtrechter bepaald. De inspectie had de zaak aangespannen nadat het OM had besloten de kinderarts niet verder te vervolgen. Hij mag nu nooit meer met kinderen werken, maar blijft wel arts. Het weer, vanavond opklaringen, maar in het noorden soms ook wolken. Vannacht gaat het weer een paar graden vriezen en landinwaarts kan een mistbank ontstaan. Morgen opnieuw temperaturen rond het vriespunt. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk 12 kilometer vanaf Schiphol tot Roelevaar en Sveen. A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Er is een putdeksel uitgereden. A15 Rotterdam-Gork bij Papendrecht 4. Naar Rotterdam op de A15 bij Hardingsveld-Giessendam 20 minuten vertraging. Er is een reparatie gaande. Dat gaat tot vanavond laatst duren. De verkeer kan vanaf knooppunt Deil beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk.